Een van de getroffen gebouwen was het hoofdbureau van politie, maar dat kon draaien op een noodaggregaat. Het Haagse vervoerbedrijf HTM had veel last van de storing. Eén lijn viel helemaal uit en verder werden zoveel mogelijk passagiers met bussen vervoerd. Getroffen gebied liep van het centrum van Den Haag tot aan Ipenburg... en ook delen van Leidschendam, Voorburg en Rijswijk zaten zonder elektriciteit. Dit hele gebied wordt van stroom voorzien door één station. beheerder Steden wist na een kleine vijf kwartier de storing te verhelpen. Het antiterrorismebeleid van uh, uh, na 11 september 2001 wordt geëvalueerd. Het kabinet volgt daarmee de aanbevelingen van de commissie zuiver. Volgens de commissie is er te weinig tot geen samenhang in de antiterreurmaatregelen. Zuiver ondervroeg sleutelfiguren in de terreurbestrijding. Minister Hisballin en Ter Horst benadrukken dat de commissie er begrip voor heeft... dat de overheid in hoog tempo allerlei maatregelen heeft genomen. Een 23-jarige Amsterdammer blijkt drie keer in de gevangenis te hebben gezeten voor hetzelfde vergrijp. De man werd begin 2005 veroordeeld tot 12 weken cel voor een poging tot afpersing. Nadat hij weer vrij was, werd hij nog twee keer opgepakt, omdat hij de celstraf nog niet uit zou hebben gezeten. Toen Amsterdammer voor de derde keer vastzat, kwam justitie erachter dat er een fout was gemaakt. De man eist nu een schadevergoeding van zo'n 30.000 euro. Mensen die al voor november 2003 illegale vakantiehuis wonen... mogen daar permanent blijven. Gemeenten moeten daarvoor ontheffingen verlenen. De ministerraad stemt waarschijnlijk vandaag in met een voorstel daartoe van minister Kramer. Ze wil een eind maken aan de onzekerheid voor bewoners van vakantiehuisjes.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 in Zandvoort. <laughs> Voel de zomer ja. op CFM.